Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vannacht weer een stoet vrachtwagens met hulpgoederen via Egypte de Gazastrook ingereden is de tweede keer sinds de oorlog tussen Hamas en Israël is begonnen. In die vrachtwagens zat water, eten en ook brandstof. Dat zegt correspondent Joost Scheffers. Voor de generatoren in de ziekenhuizen, want die begint toch wel gauw op te raken. En er zijn ook al beelden verschenen van chirurgen die met de lampjes van hun telefoon eh, operaties uitvoeren. Volgens de VN zijn er nog veel meer hulpvrachtwagens nodig. Minimaal 100 per dag. Premier Rutte stapt vanochtend in het vliegtuig naar Israël. Hij zal daar ook gaan praten over hulp voor onschuldige burgers in de Gazastrook. En gisteravond was het eerste verkiezingsdebat bij College Tour. Studenten mochten vragen stellen aan vier lijsttrekkers, onder wie Pieter Omtzigt. Onder meer over zijn favoriete samenwerking. Ik voel me bij bestaanszekerheid meer verwant met eh, de heer Timmermans en met eh, mevrouw Van der Plas. En als het op migratie aankomt, denk ik dat het iets makkelijker met de VVD-zaken eh, zal doen zijn. De Tweede Kamerverkiezingen zijn over iets minder dan een maand. English please, een reactie die je in veel winkels in grote steden misschien wel krijgt... als je een vraag stelt in het Nederlands. Door personeelstekorten nemen ze daar steeds vaker mensen aan die geen Nederlands spreken. Maar ook zeggen ze dat het belangrijk is voor de diversiteit. Niet iedereen is er blij mee. Ik vind het vooral bij kledingwinkels heel veel. En ik vind het voor mezelf niet erg, maar wel voor bijvoorbeeld de ouderen die er wel meer moeite mee hebben. En kinderen. En kinderen bijvoorbeeld ook, ja zeker. Vooral bij de Albertijn en zo. Ik vind het geen probleem, ik bedoel, eh, <laughs> ik eh, kan er prima mee door. Voor kinderen wel lastig aan, natuurlijk als ze voor uw boodschap moeten en eh, doen. kunnen jullie Engels spreken? Ja. Wat, wat zeggen jullie dan? Wat kan je dan? Laat eens aan meneer zien. Hallo. In kleine, zelfstandige winkels vind je nog wel bijna altijd Nederlands sprekende medewerkers. En het weer nog. De dag begint grijs en mistig. Alleen in het zuiden en noorden zijn er wat opklaringen. Vanavond buien, tot die tijd wolken, maar wel droog bij 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Er komt plaatselijk dichte mist voor. Een file op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. 3 kilometer en 5 minuten is de vertraging. En 201 uit Hoorn-Hoofddorp. 2 kilometer file bij Schiphol-Oost. Op de N242 Alkmaar-Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras. 5 minuten vertraging.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 I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. And I like the way you move. So go ahead, girl, just do it Together independence. She got soul in the beauty of a melody.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 Veel winkelketens vinden het geen probleem meer als het personeel geen Nederlands spreekt... blijkt uit een rondgang van de NOS. De eisen bij sollicitatie zijn versoepeld, vooral vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Lijsttrekker Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract wil nog niet zeggen met welke partij hij na de verkiezingen een kabinet wil vormen. Ook VVD-leider Jezielkus houdt zich op de vlakte. GroenLinks-PVDA wil vooral dat de VVD in oppositie gaat... en de BBB wil graag met omzicht regeren. Het weer later overwegend bewolkt. Het wordt vandaag tussen de 13 en 15 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen.